Met met iedereen? Hoe gaat het ook? Hoe gaat het met elke een? Hoe staat het jou? Wanneer allemaal lijkt ongeluk en je voelt gaat niet zo leuk. Wie vraagt zal je weer opruk. Hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? En hoe gaan de diddly do di do di do Zo van Strays bij tot bij Rooibal En die vraag aan hen en allemaal net Hoe gaan de diddly do di do di do Hoe gaat het jou? hoe gaat het En hoe gaan de diddly doody doody do. Zo van Straits bij tot bij Roybal. En die vraag aan hen en allemaal net. Hoe gaan de diddly doody doody do. Hoe gaan met Tafelberg, hoe gaan de Joe? Hoe staan er met Tafelberg, hoe staan het nou? Ik zie graag heel vrij bomen, hoe bekoorlijk al je stromen. En ik zie jou en me hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? En hoe gaan de diddly doo doody do? Maar ik voel zo uit mijn plek, want mens denkt ik is een gek. Toch, hoe gaan de diddly doo doody do? Hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? En hoe gaan de diddly doo di do? Maar ik voel zo uit mijn plek, want mens denkt ik is een gek. Toch, hoe gaan de diddly doo di do? gaat het met oom Janne, hoe gaat het jou? Hoe gaat het met oom Janne, hoe staat het jou? Mensen minus bij je knap, want je eet op meer liep af. En laat gauw je vijand trap, hoe gaat het nou? Hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? En hoe gaan de diddly do doody do? Nou van alle gras, die krijgen mens van die verrassing, maar hoe gaan de diddly do doody do?